Dit, is de Slam Mix Marathon. Right now. Gijs Alkemade. Deze drie Italianen hadden een klein hitje. Piece of Your Heart. Meer dan 1 miljard streams op dat ding. Wereldwijd. Wow, let's go. Slam. Boost your life. is Slam. Komende uur, Medusa.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 Zo'n fijn stuk muziek dit. Disclosure. Eliza Doolittle, You and Me. En dit was de Rivo remix daarvan. Nicky Elisabeth, die ken je wel. Die heeft ook een hele mooie remix gemaakt van het nummer wat je net hoorde. En uh, ben benieuwd of ze hem gaat draaien morgenavond. The Boom Room. Is Nicky Elisabeth twee uur lang te gast. En dan eh, ga je zeker dit soort sounds horen wat ook hier in deze mix van Medusa zit. Je luistert naar de Slam Mix Marathon. Medusa. I know you can hear me. I can hear me. I know you can hear me. I know you can hear me. I know you can hear me. God, please make me better. you once, I told you twice. You can see it in my eyes. I'm all cried out with nothing to say. If I told you once, I told you twice. Nou, die kreunde dan eh, in de break in het midden. En dan ging het tempo omlaag en ging zij harder kreunen. En dan kwam het tot een eruptie. En dan was het op de dansvloer gewoon een smerige, natte bende. Ik denk dat de makers van de track die je net hoorde, Carlita en Calusa... veel hebben geluisterd naar Little Louie en eh, French Kiss. Zo heet die track, want... Uh, Lekker sprekend op, behalve die tempo tempowisseling en het gebrek aan kreunende vrouw. Wat ik dan, nou, had ook met gekund natuurlijk. Dit is een beetje Zorba de Griek-achtig. Eh, ja, ik krijg zin om gewoon servies. Uh, hoppakee, nee, ja, daar gewoon weer. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar slopen die handen op. Het is vrijdag. life done, heartbeat done, everything done, sound clash done, argument done, but my team turn up every sound where run. Every selector life done, heartbeat done, everything done, sound clash done, argument done, but my team turn up every sound where run. Yo, every selector life done, heartbeat done, everything done, sound clash done, argument done, but my team turn up every sound where run. Selector life done, heartbeat done, everything done, sound clash done, argument done. From my team, turn up every sound boy run. Yo, every selector life done, heartbeat done, everything done, sound clash done, argument done. From my team, turn up every sound boy run. Every selector life done, heartbeat done, everything done, sound clash done, argument done. From my team, turn up every sound boy run. Every selector life done, heartbeat done, everything done, sound clash done, argument done. From my team, turn up every sound where run, yo. somewhere run. Sis en Done. Lekker die cowbell aan het begin van die trek ook. Het is kwart voor twee. Luister naar Slam. Bijna weekend. Hou nog even vol. En dan is het gewoon lekker gaan het hele weekend lang. En eh, ik ben niet de enige die daar zin in heeft. Hey Geesje, morgenavond lekker potato solo in Eindhoven. Ik ga dus we gaan de zon weer op zien komen zondagmorgen. Lekker zin in, weekend. Geniet er maar van Patrick en uh, bedankt voor je berichtje in de gratis Slam app. Volgende week zaterdag. Dan is de 500ste aflevering. The Boom Room. 500. En ik mag het eh, vanaf nu, echt vijf minuten geleden, confirmed dit, bekendmaken aan je. En dat is wel leuk. Volgende week zaterdag om 8 uur hier bij Slam wordt de 500ste Boomroom afgetrapt. met een live set van. I need to know where the end is. Reinier. I've never dropped down here so far. Zonneveld. I don't know how I got so turned around. Volgende week zaterdag. lost without a clue. 9 maart. I just need 8 uur s'avonds. De Boomroom 500. I'm lost here Met you. Reinier Zonneveld. I don't remember how I got here. And I forgot the way I came. En we planten ook nog even 500 bomen on the site. Want zo zijn we, lekker wortelen. Dit is de Slam Mix Marathon met Medusa. I don't remember. I don't remember. I don't remember. I don't remember. I don't remember. I don't remember. I don't remember. I don't remember.